Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Vol GroenLinks komen Kauto Boekjalikt en Lisa Westerveld met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. Dat melden ze zelf op Twitter. De officiële uitslag van de verkiezingen komt vrijdag... maar veel gemeenten hebben de uitslagen al online gezet. GroenLinks krijgt waarschijnlijk acht zetels. Boekjalikt en Westerveld stonden op plaats 9 en 10. Bouchalik raakte eind vorig jaar in opspraak omdat ze betrokken was bij een islamitische jongerenorganisatie die banden zou hebben met de omstreden moslimbroederschap. Ze heeft afstand genomen van hun gedachtegoed. Noord-Korea heeft zijn ambassade in Maleisië gesloten en alle diplomaten teruggehaald. De twee landen zijn in een diplomatieke ruilbalans na de uitlevering van een Noord-Koreaan door Maleisië aan de VS. Die zou het internationaal handelsembargo hebben geschonden door luxe goederen te leveren aan het regime. Noord-Korea verbrak na de uitlevering alle diplomatieke banden. Daarop gaf de Maleisische regering de diplomaten 48 uur de tijd om te vertrekken. Frankrijk en Duitsland hebben kritisch gereageerd op het besluit van Turkije om uit het verdrag van Istanbul te stappen. Ze noemen het een verkeerd signaal. In het Europese verdrag zijn afspraken gemaakt om geweld tegen vrouwen te verminderen. Turkije erkent het verdrag niet meer omdat de inhoud niet in lijn is met de traditionele familiewaarden. Zo'n 20.000 Israëliërs hebben gisteravond in Jeruzalem gedemonstreerd bij de ambtswoning van premier Netanyahu. Volgens Israëlische media ging het om de grootste demonstratie van dit jaar. Over twee dagen zijn er verkiezingen in Israël en de betogers willen dat de 71-jarige premier vertrekt, mede omdat hij wordt verdacht van omkoping en fraude. In de peilingen staat zijn Likud-partij er goed voor. Het weer. Veel bewolking met in het zuidoosten lokaal wat regen. Vanmiddag op steeds meer plekken zon. Het wordt een graad of 8. Morgen en dinsdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.